Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De A12 bij Den Haag is weer vrij na een blokkade van anderhalf uur door klimaatdemonstranten. Iedereen die daar de boel tegenhield is weggestuurd, schrijft Omroep West. Er zou één demonstrant zijn opgepakt. Verschillende mensen hadden zich ook vastgeplakt aan de weg. De agenten gebruikten cola om hun handen los te weken. Het aantal doden door de storm in Libië had veel minder kunnen zijn. Dat zeggen de Verenigde Naties. Volgens de weerafdeling van de VN waren de waarschuwingssystemen niet goed genoeg. Ook de constructie van de dammen die gebroken zijn waren niet goed, ziet ook deze journalist ter plekke. This is a natural uh, disaster uh, joined by man-made one because of you know uh, the, the weak uh, structure of the dams. De storm heeft al gezorgd voor duizenden doden. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Brabantse waterschappen zien het aantal drugsresten in het riool alleen maar stijgen. Vooral na festivals is het water in de buurt sterk vervuild. Ze willen dan ook dat festivals hun afvalwater eerst even reinigen voordat het door het putje wordt gespoeld. Nu is het namelijk zo dat de waterschappen voor die kosten moeten opdraaien. In Brabant alleen al gaat het om 14 miljoen euro per jaar. En niet iedereen die gezond wil eten kan dat ook betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Toch kun je ook met een klein budget een eind komen, zegt deze voedingsexpert. Bijvoorbeeld kijken naar groente en fruit uit het seizoen. Eh, die zijn goedkoper. Of uh, diepvriesgroente kiezen. Eh, dat is even gezond als, gezond als vers, maar wel goedkoper. En kiezen voor vleesvervangers scheelt ook een hoop geld. Vlees is vaak het duurste onderdeel van je gerecht. dus je kunt ook ehm, nou ja, bijvoorbeeld je pasta saus in plaats van met gehakt met linzen maken. Nou, dat scheelt ook alweer een hoop. Ja, iets smakelijk heb ik nog wat weer voor je ook. Vanavond is het afwisselend bewolkt en droog. Later vanavond kan het wat mistig worden. Morgen schijnt de zon volop en is het met 24 graden ietsjes warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor knooppunt Burgerveen een kwartier vertraging. En op de A10 West richting Den Haag is de vertraging 10 minuten.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 De autoriteit persoonsgegevens heeft een techbedrijf om duidelijkheid gevraagd... over het gebruik van een chatbot in een app. Die zou populair zijn bij kinderen. De toezichthouder heeft onder meer vragen gesteld... over het gebruik van gegevens door het bedrijf. De Europese Centrale Bank verhoogt opnieuw de rente naar 4%. Niet eerder stond de rente bij de bank zo hoog. Volgens de ECB is de maatregel nodig om de inflatie verder terug te dringen. de voetbalsters uit de Spaanse competitie zijn niet langer in staking. Ze wilden hogere lonen en betere werkomstandigheden en daarover is nu een akkoord bereikt.